Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De vier EU-landen die momenteel in de Veiligheidsraad zitten... hebben een ontwerpresolutie ingediend die het geweld in Syrië veroordeelt. Dat melden diplomaten in New York. In de resolutie staat dat Syrië volledige medewerking moet verlenen... aan een onderzoek naar het geweld in het land. Ook moet het regime van president Assad onder meer stoppen... met de belegering van de stad Daraa... en media moeten vrij hun werk kunnen doen. Of de resolutie wordt aangenomen is onzeker. Ingewijden zeggen dat Rusland de resolutie wel eens zou kunnen vetoen. Eerder kon de Veiligheidsraad het niet eens worden over een gezamenlijke verklaring over Syrië. In Georgië heeft de oproerpolitie een betoging bij het parlement met geweld beëindigd politie gebruikte onder meer traangas en waterkanonnen om de ongeveer 1500 demonstranten te verdrijven. Ook zouden rubberkogels zijn gebruikt. Sommige betogers vochten terug met stokken. Een aantal van hen raakte gewond. Sinds dit weekend roepen demonstranten op tot het vertrek van president Saakashvili. Ze vinden dat hij te veel macht heeft en er niet in is geslaagd de armoede in Georgië te bestrijden. In Jemen is het vliegveld in de hoofdstad Sanaa gesloten. In de stad is de hele dag hevig gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen, onder wie ook zwaar bewapende strijders van diverse stammen. Ook bij het vliegveld zijn confrontaties. President Saleh zei afgelopen dag dat hij geen concessies meer doet en in Jemen blijft. Ruimtevaartorganisatie NASA stuurt een sonde naar, het, naar een asteroïde om monsters te verzamelen. Het onbemande voertuig zal niet op de asteroïde landen, maar er vlak naast vliegen. Met een robotarm wordt dan materiaal van de oppervlakte verzameld. NASA wil de zonde in 2016 lanceren. Duurt dan zeven jaar voordat het ruimtevoertuig weer terug op aarde is. Wetenschappers hopen dat het materiaal van de asteroïde meer inzicht geeft over het ontstaan van het zonnestelsel. Dan het weer. Komende dag veel bewolking met vooral in de middag verspreid over het land buien.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 Hey! Party is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time.